vertelt Patrick, die iets buiten Valencia woont. Nou, het was erg onstuimig. Het heeft eigenlijk de hele nacht keihard eh, geregend. Onweer, hagel, wind, water dat naar binnen eh, komt. Uh, nou, niet, <laughs> niet, niet, niet, niet prettig, best, best angstig. Want een uurtje of stopte dat gelukkig. Heeft alleen nog wat gewaaid. En dan, eh, dan tref je s ochtends eh, de ravage aan. Hulpverleners hebben grote moeite om bij mensen te komen die vastzitten door de overstromingen daar. Tientallen mensen zijn nog vermist. De asielopvang in Uithuizen in Groningen blijft maximaal twee jaar langer open. De opvang zou komende vrijdag sluiten, maar door tekort aan opvangplekken in de rest van Nederland is dat nu uitgesteld. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe variant van Mpox gevonden. Dat is een besmettelijke ziekte die vooral in Congo veel slachtoffers maakt. De nieuwe variant is gevonden bij iemand in Londen die laatst nog in Afrika was. Het risico op verspreiding is klein, zeggen de autoriteiten. En volgende week weten we wie de nieuwe president wordt. Maar intussen is er nog een belangrijke verkiezing in de VS. Namelijk welke vleermuis het mooiste is. In aanloop naar Halloween laat het Amerikaanse staatsbosbeheer mensen stemmen op foto's van vleermuizen. En de kiezer mag dan zeggen welke het schattigste is. Intussen is het volgens de organisatie een kans om de vleermuizen in het zonnetje te zetten. Spreekwoordelijk dan. Het is echt an to be able to educate people on um, ecological and the economic services that bats really do provide. Grote kanshebber dit jaar is de vleermuis Sir Flapsalot. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door een vleermuis met grote oren. Die had de naam William Shakespeare. Het weer dan vanavond bewolkt, maar wel droog. Morgen een rustig herfstdagje. Bewolkt, weinig wind en dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is niet zo heel druk in de regio. Er zijn maar een paar files die meer dan vijf minuten vertraging opleveren. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam een lange file voor de aansluiting met de A10.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 om de problemen in Ter Apel op te lossen. Vandaag legde de rechter opvangorganisatie COA opnieuw een hoge dwangsom op... als er in Ter Apel meer dan 2000 asielzoekers zitten. In de Libanese BK-vallei is Israël begonnen met het luchtaanvallen op de stad Baalbek. Kort daarvoor was er een evacuatiebevel. In het zuiden van Libanon rukt het Israëlische leger steeds verderop naar de stad Giam. Het wordt Nederlandse journalisten in China lastig gemaakt om daar te werken. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Met desinformatie, het weigeren tot toegang tot bepaalde plaatsen... maakt China het leven voor de journalisten zwaar. Het weer, vannacht mist bij een graad of 9, morgen bewolkt bij zo'n 15 graden. There's a lot that you can do without giving in. One of these days Tell me do you wanna believe it? Tell me do you wanna receive It's Fate and fortune in your hand Is there to understand not the given? Tell me do you wanna believe it? Tell me what you wanna receive this life that's only meant for you? There's a box that you can choose without giving in one of these days just need one more chance like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing.